Femke Woldhuis met het NOS-journaal. Rusland krijgt tot donderdag de tijd om te deescaleren, anders volgen er gerichte sancties. Daarmee dreigt de Europese Unie. De ministers van Buitenlandse Zaken hielden vandaag een spoedoverleg in Brussel over de situatie in Oekraïne. De EU wil dat Moskou zijn militairen terugtrekt in de kazernes. Gebeurt dat niet, dan zal de EU onder meer gesprekken over versoepeling van de visumplicht opschorten. Minister Dijsselbloem gelooft niet dat gaslevering in gevaar komt door de Oekraïns-Russische crisis. Hij wijst erop dat Nederland niet volledig afhankelijk is van het Russische gas. Omdat de relatie met Rusland te maken heeft met energieleveranties... is het in het belang van Nederland om met oplossingen te komen, zei hij. Het is in het belang van de Nederlandse economie dat de situatie in Oekraïne gestabiliseerd wordt. 14 ziekenhuizen hebben hun sterftecijfers niet op internet gezet. De Nederlandse Zorgautoriteit had 89 ziekenhuizen opgeroepen de cijfers uiterlijk 1 maart te publiceren. 75 ziekenhuizen hebben dit volgens de NZA gedaan. ziekenhuizen zijn sinds deze maand verplicht hun sterftecijfer openbaar te maken en door te geven. Het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam weigerde dat vorige week... omdat de cijfers geen goed beeld zouden geven van de kwaliteit van de zorg. Later kwam het ziekenhuis met een alternatief cijfer. Het geld voor onderwijs uit het herfstakkoord gaat naar meer personeel in de klas. Minister Bussemaker laat dit vanavond in een brief aan de Tweede Kamer weten. De ruim 500 miljoen euro wordt onder meer besteed aan extra aandacht voor de kwaliteit van leraren. En daarnaast komen er meer conciërges en klasseassistenten. Om zitten blijven te bestrijden worden er onder meer zomerscholen en schakelklassen opgezet. En ook de bezuiniging op het passend onderwijs wordt voor een belangrijk deel teruggedraaid. En dan het weer. Vanavond neemt de wind af, dan klaart het overal op. En vannacht wordt het koud, 3 tot min 5 graden aan de grond.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 Maar zondag is pas weer de beurt voor jazz. Nu is het cinema. Wat gaan we doen vanavond? We hebben van alles op het programma staan. Natuurlijk heeft u de, eh, gemerkt dat de Oscars uitgereikt zijn. Uit verschillende films zullen we wat muziek laten horen. We hebben de componist van de week. Deze keer hebben we gekozen voor Randy Newman. We hebben de mega-hit. Eh, ja, George Baker. Ja, heeft hij iets met film te maken? Ja, dat zal ik u straks uitleggen. Kortom, we gaan echt genieten. En we beginnen met een soundtrack die bekroond is als hit-track uit de Disney-film. The snow glows white on the mountain tonight. Not a footprint to be seen. a kingdom of isolation, and it looks like I'm the queen. The wind is howling like this swirling storm inside. Couldn't keep it in, heaven knows I tried. Don't let them in, don't let them see. Be the good girl you always have to be. Conceal, don't don't let them know uit de film Frozen. Eh, ja, dit, was de, dit heeft de Oscar gekregen voor de beste song. Andere kandidaten waren natuurlijk Disciple Me... Van, eh, met Happy van Ray Williams. Eh, uit de film Mandela Walk for Freedom, Ordinary Love in U2. Eigenlijk best wel verwonderlijk dat deze gewonnen heeft. Maar het ligt prettig in het gehoor. Een fantastische song. ik hoop dat u ervan genoten heeft. wat Vervolgens gaan we over naar een film die al wat langer geleden is. Het is de film Betty Blue. Een film uit eh, eh, Franse film. En het, eh, zorg is een manisje van alles die het onderhoud verzorgt van een aantal bungalows in Frankrijk. In zijn vrije tijd schrijft hij. En op een dag ontmoet hij Betty, een knappe, jonge, wilde en onvoorspelbare vrouw. Nadat Zorg is ontslagen, spoort Betty hem aan op een van zijn manuscripten naar een uitgeverij op te sturen. Als deze weigert het te publiceren, ontspoort Betty. Langzaamaan begint ze de greep op de werkelijkheid te verliezen. Echt waar, prachtige muziek. En het is allemaal gecomponeerd door Gabriel Jarat. U luistert naar Bel Ezorg. klonk mooi. Heel mooi. Uit dezelfde film nog een paar stukjes, wat kortere stukjes. La Poubelle Cuisine. Ja, vrolijke Franse klanken natuurlijk. Uit de film Betty Blue, Gabriel Jarit. Het laatste nummer is Maudet Manege. Thank you. muziek. En dan gaan we over weer naar een Oscar-winnaar de, de, uit de categorie de beste muziek. En die is gewonnen met de film uh, Gravity. Een uh, eh, prachtige film. Eh, u heeft ongetwijfeld al beelden van gezien over twee ruimtevaarders... Die, ja, waar het allemaal niet zo soepel loopt. Die op de planeet aarde kijken en die een ongeluk hebben. De muziek, ik laat een stukje uit de muziek horen. muziek is van Steven Price. En het, hoort het nummer Atlantis. Veel synthesizerwerk. En deze uh, eigenlijk hele soundtrack is veel synthesizerwerk. Wel voorstelbaar natuurlijk als het een film over de ruimte gaat. Een totaal andere film is eh, de film 102 Dalmatiërs. Een vervolg op de film 101 Dalmatiër. Klein stukje uit deze film. Altijd fijne muziek uit eh, deze soort films. onder de soundtrack natuurlijk. Veel orkest, veel blaaswerk, violen, strijkers. Eh, totaal compleet. Eh, tijd voor iets heel anders. Eh, we kennen natuurlijk allemaal Clint Eastwood als de cowboy uit Rawhide en allerlei andere cowboyfilms. Maar de, beste man heeft ook allerlei films geregisseerd. En hij maakt zelfs ook de muziek bij sommige films. En vandaag heb ik op de rol staan de film A Changeling. En daarvan heeft Clint ook zelf de muziek gemaakt. En ik wil u toch een klein stukje van deze soundtrack laten horen. Eh, ja, wij zouden soms willen adviseren dat Clint het muziek maken eigenlijk... of het muziek schrijven eigenlijk beter een ander over kan laten. Maar, oordeel zelf. deze muziek. Ik ben eigenlijk toch een beetje verbaasd. Beetje jazzy-achtig. Uh, Clint ja, regisseert, acteert en componeert. Het is niet niks natuurlijk om het allemaal zelf te doen. En ja, het klinkt nog aardig ook. Wist u trouwens dat hij een zoon had die ook een bekend eh, jazzmuzikant is? tot zover Clint Eastwood met de, film Changeling. Ja, ja, misschien heeft u het gemerkt. Ik ben best een western liefhebber. En ik hou heel veel van die oude Italiaanse westerns. En daar wil ik u een paar kleine stukjes uit laten horen. Van de bekende componist Gianni Ferrerio. deze maandagavond bij CFM Cinema. Mijn naam is Auke Beuving, terug van weg geweest, een weekje Zwitserland geweest, perfect gehad. En ik ga rustig verder met deze heerlijke Italiaanse muziek. Concerto Blues, Gianni Ferrio. jazz en film gaat heel goed samen natuurlijk. Eh, concerto Blues, eh, Gianni Ferio van de CD Cinematic Jazz Experience. Eh, ja, niet alleen jazz gaat goed samen met film, ook klassieke muziek. En ik dacht hierbij aan de film Hannah and Her Sisters, een film van Woody Allen. Woody Allen natuurlijk in het nieuws met Blue Jasmine. Film waar ik al regelmatig wat muziek van gedraaid heb. Maar deze keer hou ik het bij Hannah and Her Sisters. Een nummer van Johann Sebastian Bach, het Largo. film Hannah en Her Sisters eh, van Woody Allen. Eh, het Largo van Johann Sebastian Bach. Eh, over Bach gesproken. Ik was laatst aan het kijken naar jazz en Bach. En toen kwam ik op de naam van Jacques Loisier uit. Een hele bekende jazzpianist die verschrikkelijk veel klassieke muziek in een jazzy uitvoering gedaan heeft. Maar toen ik daarbij aan het kijken was, toen liep ik tegen iets bijzonders grappigs aan. Ik zag namelijk dat Jacques, Jacques Loisier, een Franse man, ook de muziek van Thierry Lafronde had geschreven. De, de soundtrack en voor mensen met een heel goed geheugen, heel lang geleden, ik denk in de 60 jaren, was altijd zondagsavonds om zeven uur tot half acht. Daarna begon Studio Sport. Was daar altijd een jeugdserie. En een van die series was Thierry Lafronde. Eh, een soort Franse Robin Hood. En de muziek is bijzonder leuk. Jacques Loiget. muziek, een beetje 60 jaren stijl. Ik zat even te kijken op de speellijst en ik zag dat het door de NTS werd uitgezonden in de periode van januari 67. Dus <laughs> inderdaad wel heel lang geleden. En in die periode werd ook uitgezonden kapitein Zeppos, Johan en de Alverman, Axel Noord en Flores. Nou, eigenlijk allemaal bekende series. Dus ik zal eens in mijn archief duiken om te kijken of ik daar ook nog wat titelmuziek van kan vinden. Dan nu tijd voor een, een actuele film. The Secret Life of Walter Mitty. Een verhaal het verhaal volgt Walter Mitty, een foto-editor die werkt voor Life Magazine. Dagelijks wordt hij getreid door zijn collega's... omdat hij constant zit te dagdromen achter zijn bureau. Dit weerhoudt hem er ook van om de vrouw van zijn dromen aan te spreken... die toevallig ook werkzaam is bij Life Magazine. Walter krijgt de kans om zichzelf te bewijzen... als, hij het negatief van een belangrijke foto, als het negatief van een belangrijke foto verloren gaat... En hij deze moet terugzien te vinden. The Secret Life of Walter Mitty. Ja, ook bij deze film is gekozen voor bestaande muziek. En ik wil u toch een paar leuke stukken laten horen. En een van mijn lievelingsbands is uitgekozen om in deze, muziek, in deze film de muziek te voorzien. Of Monsters and Men film The Secret Life of Walter Mitty... Eh, of Monster Man met het nummer Dirty Porn. En, en uit deze film nog een nummer. de eh, trouwens, de film is geregisseerd door Ben Stiller... en die speelt ook een hoofdrol in die film. Het volgende nummer is van Jose eh, José González Stay Alive... a rhythm and rush these days. Where the lights don't move and the colors don't fade. Leaves you empty with nothing but dreams. In a world gone shallow, in a world gone mean. Sometimes there's things a man cannot know gears won't turn and the leaves won't grow. There's no place to run and no gasoline. Engine won't turn and the train won't leave. Engines won't turn and the train won't leave. I will stay with you. just to stay alive. Well, the way I feel is the way I ride. Racing like the thoughts of a man who lies. There is the truth and it's on our side. Dawn is coming. Open your eyes. Look into the sun. that's on our side. Dawn is coming, open your eyes. Look into the sun as a new day's rise. Uit de film The Secret Life of Walter Mitty. En dan nu tijd voor ook een film die de nodige Oscars weer heeft gewonnen. 12 Years a Slave. Noord-Amerika, 19e eeuw, Salomon Northup. Een ontwikkelde zwarte man met talent voor muziek... woont met zijn vrouw en kinderen in Saratoga. Op een dag wordt hij ontvoerd en verkocht als slaaf. Niemand luistert naar Salomon wanneer hij beweert een vrijman te zijn. Terwijl hij de gruwelijkheden van het leven als een slaaf moet ondergaan... droomt hij van een terugkeer naar huis. Prachtige soundtrack. Ik dacht dat twee nummers geschreven waren door Hans Siemer... en de rest is allemaal van andere eh, eh, ja, de zangers. En ik zal er een paar van laten horen. En ik begin met een nummer van John Legend, Roll Jordan Roll. Roll Jordan Roll, Roll Jordan Roll. I want you, get you. heaven when I die to hear old Jordan roll. Roll, Jordan, roll, Jordan, roll, Jordan, roll. Oh, I want to get to heaven when I die to hear old oh, Jordan roll. My brother, you ought to been there. Yes, my Lord. He's sitting in the kingdom to see old oh, Jordan Roll, Jordan, roll. Roll, Jordan, roll. Oh, I want you, get to heaven when I die to hear old oh, Jordan. My mother, you ought to been there. Yes, my Lord. The city in the kingdom to see old oh, Jordan to heaven when I die to see old Jordan roll. 12 Years a Slave, eh, John Legend. Eh. Een film geregisseerd door Steve McQueen. En ik zag vanochtend op televisie dat Steve McQueen met een Nederlandse dame getrouwd was. Dus dat was wel <laughs> leuk om te horen. Dat had ik nog nooit eerder geweten. En nog wat uit deze film. Ja, eh, eh, in deze soundtrack spelen onder andere Laura Mulva, Alicia Keys, eh, de Alabama Shakes. En van deze groep wil ik weer een nummertje laten horen. Drive a Man. drive a man he made a life, but the mammy ain't his wife. Chopping cotton, don't be slow. Better finish out your rope. Keep a moving with that plow. Drive a man or show you how. Get to work and root that stump. Drive a man to make it jump. Better make your hammer ring. Drive a man to start to swing. Ain't but two things on my mind. Drive a man in quitting time. Drive a man the kind of boss. Ride a man and lead a horse. When it's cat and nine tail fly, you be happy just to die. Run away and you'll be found by his big old red bone hound. Daddy, roll up, bring you back. Make you sorry you with black. Mimi, ain't Ain't but two things on my mind drive a man in quitting time. of a man, the kind of boss. Ride a man and lead a horse. When it's got a nine tail fly, you be lucky just to die. Run away and you'll be found by his big old rib bone hound. Had it roll up, bring it back. Make you sorry me in quitting time. Years a Slave, eh, beste film 2014. Eh, andere kandidaten waren American Hustle, Captain Phillips... The Dallas Buyers Club, Gravity, Hair, Nebraska, Philomena... en The Wolf of Wall Street. Van The Wolf of Wall Street wil ik ook nog wel een nummer laten horen. het nummer uh, eh, Cast Your Fate to the Wind van Vince Guaraldi. Mm. U heeft geluisterd naar het eerste uur van CFM Cinema met Alco Beuving. En ik hoop dat u eh, na dit nieuws weer gewoon terugkomt bij CFM Cinema. Met muziek van Randy Newman uit de film The Natural, The Dallas Buyer Club, uh, eh, WeFam. Kortom, heel veel mooie muziek in het tweede uur.